True love, they've been without it. but all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her.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 De tweede gedeelte van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent, nog steeds. Hmm. Buiten is het inmiddels een graad of 9, bijna 10 graden. Dus het ziet er vandaag aardig uit. Het wordt vanmiddag een graad of 14 in Vlaanderen. Ja, dat weerbericht hoorde je zojuist natuurlijk al in het nieuws. Maar ja, dat is het landelijke weerbericht. En dat is toch altijd net even anders. Dus het wordt eigenlijk best wel een hele mooie dag. Een mooie dag ook bij ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Blijf je bij me tot 12 uur? Lijkt me gezellig, want ik heb mooie muziek voor je en een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus er komt echt iets heel leuks aan. Dus stay tuned. I've been cherishing through the perishing winter nights and days a funny little phrase that means such a lot to me that you've got to be with me heart and soul. busy now and then. you gonna come? geweldig trouwens dat ze tegenwoordig die nummers eh, uit de jaren 80 ook een beetje remixen. Eh, een beetje opknappen. En dan krijg je prachtige resultaten zoals deze bij uh, Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Voor de een beetje antiek klinkend nummer uit 1979. Room with a View van Dico. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen... Wat betekent geluk voor u? kunt er zelf even over nadenken, want misschien weet je zelf voor jezelf het antwoord al. Ken je dat gevoel van niet hier willen zijn? Van een poes of een ander lui willen zijn? Van schat, weet je wat, we gaan naar de zon. Schat, we wagen de kans. We kopen een huis op een heuvel in de Provence. En dat dan dat stemmetje denkt in de Provence. In de Provence. In de Provence. Praat in Frans. Of dat je op straat loopt en plotseling ziet: Ik loop hier nou wel, maar ik hoor hier niet. Uiteindelijk heb ik een beter humeur in een wat slordiger land. Ik stap in de wagen en ga naar de Provence. En dat dan dat stemmetje denkt in de Provence. In de Provence. In de Provence praat iedereen Frans. Wat zou het dat daar Frans wordt gepraat? Het is zo dat daar iedereen Frans verstaat en het leven gewoon zijn gangetje gaat. Nou, een kennis heeft laatst nog de zon opgezocht. In the middle of nowhere een huisje gekocht. Hij zit met zijn gezin op een prachtige plek, maar niemand komt ooit bij hem langs. Je merkt het als je de weg vraagt in de Provence. Men spreekt daar geen Nederlands. In de Provence. In de Provence. In de Provence praat ieder in Frans, je moet weten, vroeger heb ik het gedaan. Ik ben met mijn gitaar naar het zuiden gegaan. 14 juillet op het dorpsplein. En voor ik het wist had ik chance. En stond met mijn mond vol tanden in de Provence. In de Provence. In de Provence. Geen enkele kans in de Provence, in de Provence, in de Provence, geen enkele kans, in de Provence. Omroep ZVL. First they ignore you, then laugh at you and hate you. fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. you so leave the bad where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Robbie Williams natuurlijk in de show. Die hoort hem met uh, Trippin. En daarvoor een prachtig lied van Joost Pillefanten. Die kennen we van Doe Maar, weet je nog? Lang geleden. En In de Provence. Wat een mooi lied is dat. Dus je hoort het allemaal hier bij uh, eh, ZVL. Straks, ik ga er nu alvast over beginnen. Over een eh, minuut of veertig begint er bij ons een hele leuke show. ja, dat is ZVL op verzoek. Je kunt straks je eigen muziekkeuze laten horen via onze frequenties via DHB+, via FM en via onze website. Vind je het leuk om te doen? Wil je je eigen smaak eh, laten horen via onze zenders? Dan ga je gewoon naar onze website. Omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar vind je een eh, knop eh, verzoekjes. En daar vul je gewoon een en ander in. En dan komt het helemaal goed. Gaan wij na 12 uur met jouw muzikale keuze aan de slag. telling myself that it's true. I my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow. relaxte muziek zou je kunnen zeggen. Van de Eagles hier bij ZVL. The Lying Eyes. The Beaches. En Don't Forget to Remember. Nou, dat is altijd beter, hè? Eh, tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Als we de wereld eindeloos somber zien... zijn er heel veel gewone kleine dingen die geluk kunnen geven. Het zijn op eh, zich eh, ja, iets ongelooflijks gekke dingetjes, zou ik maar zeggen. En alles wat daarmee eh, te maken heeft. Leven is bijzonder, vindt eh, Jeroen Vergent. Maar wat betekent geluk voor u? Nou ja, hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg u. En hier zijn ze, uw antwoorden ja, wat is geluk? Eh, een eh, mooie nieuwe auto of een leuke tweedehands. Uh, eh, bomen die in bloei staan met bloesem. En ja, lekker weer. Of juist een mooie hagelbui. waar je erheen fietst. En dan thuis komt en dan begint te gloeien bij de centrale verwarming. Ik noem maar eens wat. Geluk kan in allerlei dingen zitten. De vraag is, wat betekent geluk voor u? geluk. geluk. Ja. Wat is geluk? Met je hond lekker buiten kunnen wandelen met een, op een mooie dag. Ja. Dan, dan, eh, voel ik me gelukkig. En de hond ook? En <laughs> ja, hij zeker. <laughs> Hoe merkt u dat? Omdat hij graag meegaat en, eh, lekker vooruit loopt. Hoi. Hij kijkt met mij omhoog en, hij, hij, kwispelt, dus nou ja. Het is, het is een ei. Een hij, ah, oké. Wat betekent geluk? Eh, vrijheid denk ik wel. Vrijheid. En gewoon ja, gewoon kunnen doen wat je wil en gewoon blij zijn. Weet je, gewoon vrienden hebben. Stel je hebt gewoon vrienden, dan ben je gewoon, gewoon gelukkig. En, en wat maakt jou gelukkig dan, zeg maar? Inhoudelijk? Kunnen doen wat ik wil, gewoon weinig stress, vrijheid, weinig stress. Lukt dat? Eh, ja, ik zit in de toetsweek, dus ik heb wel een beetje stress. Ja, voor school en zo, studie misschien? Ja, gewoon voor school heb ik gewoon stress, maar Weet je, dat gaat wel over. Het is even stress en dan is het er klaar, toch? Geluk. Ja, wat, betekent, geluk? Oh, ja, dat kan zoveel zijn, hè? Geluk, denk ik. Oh, ja, ja, Nou, gezondheid, dat vind ik al geluk. Dat je lekker gezond bent. En eh, dat je ja, een beetje probleemloos door het leven kan eigenlijk. Ja, daar hoort gezondheid wel bij. Ja, ja. ja. Lukt dat? Ah, <laughs> ja. volgens mij, ik zie het in uw gezicht, volgens mij lukt het wel. Ja, gaat best, ja. Nou, dat, dat is heel fijn om te horen. Nou, dus u bent gelukkig? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. <laughs> Oh, gelukkig. Geluk. Iedere dag opstaan eh, en met trots kunnen kijken naar je gezin, dat is geluk. Ja, ja, ja. Heeft u daar tijd voor? Ik bedoel, met werk en zo dan? <laughs> Neemt u tijd voor, neem ik aan? Nee, ik heb er tijd voor. Heb er tijd voor? Ja. Dus het is een van de dingen in mijn leven die ik heel belangrijk vind. Dus dat is een automatisme. Vrouw, kinderen neem ik aan, ja. ik weet niet. Ja. dat voelt dan gelukkig? Dat voelt gelukkig. Als die succesvol zijn en, en eh, goed presteren, dan eh, ja, absoluut. Is er nog iets wat er overheen komt of staat het op nummer 1? Ik Denk het wel, hè? nee, dat staat wel op nummer 1. Dat staat wel op nummer 1, ja. Geluk. Oeh. Ja, dat is eigenlijk een zeilboot op een, eh, op een groot, eh, groot water. Ja. Nou, dat belooft wat. Ben je het daarmee eens? <laughs> Nee. Ja. ja De zeilboot op. Ja. Zit dat erin? Ah, die hebben we. Oh, je heeft een zeilboot? Ja. Oh. Ik dacht, het is misschien een wensdroom, maar u heeft een zeilboot. Nee, nee, daar ben ik gelukkig. Dus dat, eh, oh, ja. ja. En waar vaart u allemaal zo? Eh, nou, vooral Nederland hoor. Uh, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde, dat, dat gebied een beetje eigenlijk. En daar kun je dus helemaal inderdaad lekker, ja, weet ik veel, tot jezelf komen. en dan kan het gewoon stil zijn. Stil zijn, ja. ja. Dus, eh, of alleen natuur horen, dus dat is echt, eh, dat vind ik geluk. Geluk zit hem in toch wel de kleine dingen, maar ook met name je gezondheid. Dat geeft veel geluk, maar vooral eh, het genieten van het leven en het invullen eraan hoe je dat met elkaar kan doen. Ja, en met de mensen om je heen waar je over omgeeft en veel van houdt. Dus dat, is, eh, dat maakt het mooi. Dat is voor mij geluk. En hoeveel, hoeveel u het in? Ik bedoel, zijn er nog specifieke dingen? Nou, nee, ja, veel eh, met mensen zijn eh, waar je graag mee omgaat om elkaar op te zoeken en leuke dingen te doen met elkaar. En dat kan uit, uit eten gaan met elkaar, maar gewoon thuis met elkaar. Maakt niet uit. Dus dat is altijd goed. Dat geeft wel een gelukkig gevoel. Dat geeft me zeker een gelukkig gevoel, ja, zeker wel betekent geluk Ja, een nieuwe auto auto's uit. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee hoor, zeker niet. Nee. Uh, geluk. Eh, gezond gezin. Dat. Lukt dat? Soms. Is het in orde? bedoel, ja. Redelijk. Oké. Ja. Dan voel je je gelukkig. Dan, dan, dan prijs je jezelf gelukkig, zeg maar, zoiets. Ja? Ja. Gelukkig. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Heel gelukkig getrouwd. Heel gelukkig getrouwd. Nou, met een brede glimlach vertelt u dat. Heel gelukkig getrouwd. Nou, ja, Dat is eh, het, grootste geluk van mijn leven. Zeg. Hoe lang al? Eh, niet zo erg lang, eh, vijf en half jaar. Maar het is wel mijn eerste vriendinnetje geweest. Toen ik 27 was, was zij 18. En we zijn, eh, hebben we toen een jaar of vier met elkaar gegaan. Zijn we ja, uit elkaar gegaan, zeg maar. Yeah. dan ben je wat, wat, wat jonger. Eh, alles weer een eigen weg gegaan. Eh, maar na 25 jaar zijn we toch met elkaar teruggekomen. Ik woon al wel 20 jaar samen hoor, dat wel. Dus, maar nou, wel 5,5 jaar getrouwd, dat wel. Nou ja, maar... keer komen, maar... staat Was dat ook uw eerste liefde, dus zeg maar van vroeger dan? Nou... Ja. ja, dat is wel een bizar verhaal. Dat is wat te gek. Dat is geluk. We komen mensen tegen uit die tijd zeg, zo zijn we nog steeds met elkaar. Ja, maar dan zitten we 25 jaar tussen. <laughs> ja, dat is wel leuk. Nou ja, te beter laat dan nooit Absoluut, absoluut. Hartstikke bedankt voor de ah, mooie antwoorden. geen probleem, dank, u wel. Dank u. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. nummer van eh, Zazie, Drink de koffie lekker weg hoor. En we hebben nog een halve kokosmacroon. Want ze zijn er doorgevlogen vandaag. In het eerste uur al. Ja, want je weet het, wij eh, zijn hier altijd aan het snoepen op zondagmorgen. Ja, wenochtend eigenlijk. Niet alleen qua koffie, maar ook qua muziek en qua snoepen. Zazie hoorde je dus met Come With Me. En ervoor op speciaal verzoek van eh, Jeroen van Gent. De Tremolo's en Hello World. You know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Omroep ZVL. de zoon van, hè? we weten het allemaal. Julian. Julian Lennon. Much too late for goodbyes. Nou, er is nog te vroeg voor. Want we hebben nog een minuut of tien bij ZVL. Dan moet ik alweer opkrassen. Oh ja, je hoort ook nog Buddy Holly. And that will be the day that I die. Oh, wat een drama. Het ging over de liefde. Nou ja, en Buddy die kwam natuurlijk tragisch om het leven. We weten het allemaal, tenminste als je boven de 60 bent. Hè? Want hij kwam om in een vliegtuigongeluk, als ik me niet vergis. Dus eh, ja, dat was best wel dramatisch. Trouwens, ik hoop dat je een beetje geniet vandaag van eh, het redelijke weer vandaag. Het wordt vanmiddag een graad of 14. En dan zal het in Westdorp wel weer 16 graden zijn. En eh, het zonnetje, ja, dat laat zich natuurlijk lekker zien. Maar er schuift ook een wolkje voor. Het is even niet anders. Bye. hartslag van uh, Kot ging wel omhoog. <laughs> natuurlijk. Bij ons ook. Want bij zulke muziek word je natuurlijk warm van binnen. Net zoals muziek van de Coors, joh, de Old Town. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. hey, dankjewel weer voor je gezelschap. Was, eh, was fijn. Ja, zit je er niet alleen voor, hè? Hier zo midden in neuzen. Um, ik ga weer op huis aan. Het is mooi geweest voor vandaag. Dus eh, Volgende week zondag ben ik er weer. En dan hoop ik weer dat we ja, een gezellige tijd hebben met elkaar. Met mooie muziek en een paar interessante onderwerpen. Zometeen verzoeknummers. Dus blijf vooral luisteren. Blijf bij ons. Blijf bij ZVL. Tot besluit van de show. De nieuwe single van Teddy Swims. Mr. know it Mooie dag.